Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Unie zal alleen een handelsakkoord met de Britten tekenen... als er ook een deal is over visserij. Dat heeft Brexit-onderhandelaar Michel Barnier tegen de NOS gezegd. Volgens hem zijn de twee zaken niet uit elkaar te trekken. De toezegging van Barnier is belangrijk voor de Europese visserijorganisaties. Nederlandse en andere Europese vissers vrezen dat ze volgend jaar na de Brexit-overgangsperiode de toegang tot Britse wateren verliezen. Nu halen Nederlandse vissers nog bijna de helft van hun vangst uit Britse wateren. Het doel is om nog voor de zomer een visserijakkoord te hebben. Dat lijkt erg kort dag. Een akkoord aan het einde van het jaar is waarschijnlijker. Twee medewerkers van Vattenfall zitten thuis nadat ze intern een melding hebben gedaan van een misstand. Dat stelt het Huis voor Klokkenluiders, de instantie waar mensen terecht kunnen die een misstand willen aangeven. De twee melden bij de interne ombudsman van Vattenval, van Vattenval-dochter Nuan, het vermoeden dat er wettelijke regels waren geschonden bij een aanbesteding. De onderneming verklaarde de twee later boventallig. De onderneming kreeg geen toestemming van het UWV om de twee te ontslaan... maar omdat er geen passende functie voor ze werd gevonden... zitten ze nu toch thuis. Max Caldas stopt als bondscoach van de Nederlandse hockeymannen. De Olympische Spelen in Tokio later dit jaar worden zijn laatste toernooi. Hij zegt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Onder leiding van Caldas wonnen de hockeymannen twee keer het EK. Ook werd Oranje tweede bij het WK. Caldas was tien jaar bondscoach. Eerst jarenlang van het vrouwenelftal, daarna van de mannen. Het weer tot slot. Het is wisselend bewolkt. Plaatselijk eh, valt een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Vanavond trekken regenbuien over het land. Daarbij is kans op onweer. Morgen is het wisselend bewolkt. Op een enkele bui na droog. En het wordt morgen een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is even eh, de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Maarsen. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Knopend Burgerveen staat daarom 6 kilometer file. De vertraging is meer dan een half uur.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 Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza la calle.